met het NOS Journaal. De democraten in de Amerikaanse Senaat willen de door Trump aangekondigde importheffingen blokkeren. Fractieleider Schumer schrijft in een verklaring dat ze met een wetsvoorstel willen komen... Dat de extra heffingen, om willen voorkomen dat de extra heffingen worden ingevoerd. Trump wil een extra heffing van 10% voor goederen uit NAVO-landen die militairen naar Groenland sturen... Volgens Schumer is dat slecht voor de Amerikaanse economie en voor de NAVO. EU-commissievoorzitter von der Leyen zei eerder dat de heffingen de banden tussen de EU en de VS ondermijnen. Bij confrontaties tussen voetbalsupporters en de politie in Berlijn... zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, onder wie 21 agenten. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Hertha en Schalke brak onrust uit. Gemaskerde Hertha-fans zouden onder meer hekken en stoelen naar agenten hebben gegooid... Mogelijk was het een reactie op een reeks huiszoekingen bij fans van de afgelopen dagen. De politie in Berlijn spreekt van massaal supportersgeweld. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Op meerdere plekken in Oostenrijk zijn gisteren skiers omgekomen door lawines. In de deelstaat Stiermarken vielen drie doden. In Salzburg kwamen vijf wintersporters om het leven. Volgens de reddingsdienst in Salzburg gaat het om wintersporters die buiten de piste aan het skiën waren.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 想你。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 where I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 vanuit Zandvoort. ZFM. crime, crime, crime,